Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse regering is niet te spreken over de oproep van het Turkse consulaat aan Turken in Nederland... om beledigingen van de Turkse president Erdogan in Nederland te melden aan het consulaat. Premier Rutte zegt dat Nederland opheldering vraagt bij de Turkse regering over de oproep. De NS liggen op schema bij het aanpakken van de drukte in de treinen, zegt staatssecretaris Dijksma. Volgens haar zijn de treinen tijdens de spits nu minder druk dan een half jaar geleden. De NS heeft onderhoud naar voren gehaald, zodat er nu meer treinen beschikbaar zijn. En dat leidt er ook toe dat er vanaf juni 45 extra zitplaatsen zijn. Een van de Belgische kernreactoren van Doel is tijdens een test automatisch stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Een andere kernreactor van Doel werd vorige week stilgelegd vanwege een probleem met een temperatuurmeter. De afgelopen tijd kampten de reactoren al vaker met technische problemen. Koningin Maxima staat in het overzicht van het Amerikaanse blad Time... van de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Time prijst haar inzet voor ontwikkelingslanden. Maxima is de enige Nederlander op die lijst. Ze heeft kennis van zaken, een oneindige energie... en een groot empathisch vermogen, zegt Time. Rijke mensen in Ecuador moeten meebetalen aan de vergoeding van de schade die de aardbeving van afgelopen weekend veroorzaakte. De bijdrage hangt af van de hoogte van het salaris en varieert van een dagloon tot een weekloon. Miljonairs moeten direct 0,9% van hun vermogen inleveren. Bij de aardbeving afgelopen weekend kwamen zeker 570 mensen om het leven. Een militair uit Kaatsheuvel in Noord-Brabant heeft bekend dat hij in maart zijn echtgenote heeft gedood. De man heeft in verwarde toestand gehandeld, zegt een advocaat. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum zijn een onderzoek gestart om vast te stellen of de militair geestelijke problemen heeft. Het lichaam van de vrouw werd vorige maand gevonden in een huis in Kaatsheuvel. Het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen is het ook nog bewolkt en lange tijd droog. Later op de dag valt in het zuiden mogelijk lichte regen. Het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De drukke avondspits lost nu bijna overal snel op. Deze files leveren nog de meeste vertraging. De a van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen 8 kilometer... A4, daarna richting Amsterdam, voor Dorp 6. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Knoop het Raasdorp en Amstelveen, 5 kilometer. Op de A12, daarna richting Arnhem, tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik, 5. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen Maarsbergen en Driebergen, 5 kilometer na een ongeluk. zijn twee rijstroken dicht. A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Everdingen en Lexmond, 3.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl from above. Your unconditional love takes me to paradise. stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains.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 Omdat Thomas eh, er vandaag niet is. Maar vrienden, we werden net eventjes verrast door een onaangenaam nieuwtje. En dat was dat Prince overleden is. ik heb het net gehoord op het verhaal bij De Wereld Draait Door. En dan gaat het toch wel even het nodige door je heen. Als je dat eh, bedenkt. Want eh, ja, ik was eh, vroeger ook een fan van de ferrymaat Soul Show. En een van de eerste nummers waar ik met Prince te maken was... was eigenlijk ook het nummer waar hij mee doorbrak in de jaren tachtig. En dat nummer dat, gaan we dan als eerbetoon maar even in dit gedeelte van de non-stop. Dus zie je FM in de avond maar draaien tot aan het nieuws van 8 uur. En daarna gaan we met Alternative FM verder.